en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Welkom, welkom weer bij de zaterdagavondprogrammering van Langstraat FM tot 7 eh, uur kun je weer luisteren naar de show met woorden van funk, disco en soul. De maxis en LP-versies uit voornamelijk de jaren 80. Die normaal in de discotheek hoort. Tot 7 uur is dit. Langs gaat FM. Funk Night. Shalimar, Howard Hewitt. It is In a Crazy Way. natuurlijk van Simply Red. Dit nummer althans. Maar dit was het origineel van de Valentine Brothers. Money's to to Mention. Souvenir 1982. Dadelijk hoor je in dit uur nog de Aaron, Full Force, Tavares, Junior Walker, Dennis Edwards, Evelyn Champagne King. Angela Bovenveel, Booker Ribeau, The First, Surface en daarna nog een heel uur langs we Funk Night. 18.05 precies. Dit is Leon Bryant uit de playlist. Hier is Me. Of een astro band En ze hadden geen namen, zelf dan. Alleen maar getallen. Hier zijn ze dan eh, in numerieke volgorde. Goed zo maar eens even te zeggen. <laughs> nummer 22, nummer 88 en nummer 33. Die hebben dit nummer gemaakt. Nou, vooruit. <laughs> Put your ear on. It's om vier voor half zes bij we Funk Night. En hier is Full Force. So Lisa, Lisa, is it your place? Your place? No, I don't think so. <laughs> wait a minute, wait. What's the problem? Well, it's just that I feel if I take you home, you won't come back. I don't know. What do you think? What do you think? all my dreams. How long do you think it will take me to get you to take me home? Though I said I can wait, my heart just Girl, I'm trying to tell. baby. gemaakt. En dit was er in ieder geval geen van. <laughs> Iets speciaals. Stand to Wonders. Drie overal, zes langs hadden we een Funk Night. dit is heel bijzonder. Heel zeldzaam. Junior Walker en de All-Stars bijna niet aan te komen. Dit is Ball Baby. Dan hoor je Dennis Edwards. I thought I could handle it. grootste kermis van de Benelux. En uh, eh, Langstraat TV die, eh, die besteedt daar nogal veel aandacht aan. Dus eh, stem daar dadelijk op af. Maar luister eerst nog tot 9 uur naar Langstraat FM. Want om 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En tot 7 uur hoor je nog Langstraat FM Funk Night. En deze dame is vast de gast in deze uitzending. Evelyn Champagne King. Dit is Take a Chance. Angela Bofiel. Is This a Dream? Een souvenir uit 1983. En dit werkje komt daar ook uit van Booker Newberry, The First Saturday Night, zei ik. Dat was van hem. Dat is dus absoluut niet waar. Het was Love Town. Dat zei ik vorige week, hè. Compleet fout. Ik was er toch aan het luisteren en denk van... Oei, wat zit je er weer naast van hoor. Dit is The Way You Do. You might think that I don't weer belangrijk zaten met Funk Night. Boeken, Newberry, The First, Love Town. Dat was zijn hit, zeg maar. We sluiten het eerste uur met Surface. Happy. Dadelijk goede reclame, nieuws en reclame. En deel 2 van aflevering 90 alweer. Hier op Langstraat FM, Langstraat FM Funk Night. We beginnen we met Poolboy Rappers, de DJ Rap. Tot zo! you're so right for me. I have to let you know. Forever you and me. Only you can make me happy. Happy. strong and true. It's true in every way. Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. In Hongkong hebben vandaag tienduizenden mensen op straat geprotesteerd... tegen het geweld van de afgelopen weken en vooral ook om de politie te steunen. Sommige demonstranten zwaaiden met Chinese vlaggen. In het centrum van Hongkong vond de politie een zwaar explosief en na een inval in een gebouw is een 27-jarige man gearresteerd en 2 kilo springstof TATP in beslag genomen. Morgen staat er volgens lokale media weer een protest gepland tegen de uitleveringswet van Hongkong. Op het station van het Duitse Voerde heeft een 28-jarige man vandaag een 34-jarige vrouw voor een trein geduwd en het slachtoffer heeft dat niet overleefd. De trein reed over haar heen en de vrouw was op slag dood. Omstanders konden de dader vasthouden tot de politie kwam en hem oppakte. De man is een bekende van de politie. Wat zijn motief is geweest om de vrouw voor de trein te duwen is nog niet duidelijk. Tot een uur of negen vanavond blijft code geel nog van kracht. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken voor de provincie Zuid-Holland... vanwege de zware hagelbuien met onweer en zware windstoten. Inmiddels is dat weerbeeld verder getrokken richting het noordoosten. Rotterdam kreeg te maken met een hagelbui met stenen van soms 3 tot 4 centimeter groot. De buien verlaten in de eerste helft van de avond ons land via het oosten. En in het asielzoekerscentrum in Oosterwijk is een 32-jarige bewoner gewond geraakt nadat hij bij een ruzie was overgoten met kokend water en was neergestoken. Zowel de 21-jarige verdachte als het slachtoffer zijn aangehouden. De laatste is aanspreekbaar en buiten levensgevaar. Waar de ruzie over ging is nog in onderzoek. Mogelijk is ook een derde bewoner betrokken bij de ruzie in het asielzoekerscentrum in Oosterwijk. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon, maar ook buien en onweer. Het is maximaal 21 tot 28 graden. Morgen een droge en zonnige dag met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Tot zover het radionieuws. nieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. Langstraat. FM. Info en hits. Langstraat FM. The DJ rap is about gay Rap to the rhythm, show you what we can do. I'm Ellie. I'm Dexter. I'm Turtle Whack. We're rapping to the beat, show you where it's at. Rock, rock, rock, rock, rock, just don't stop. The DJ rap is gonna make you hot. We're here to give you a royal rap. I can't choose DJs cause you like it like that. Joe Bailey. and Hammond. And Bill the Tour. Terry Walker. these Smith. And Slick Rick Mike Little so suave and he's never there. He makes your ears listen when he's on the air. Red the be is cool and he's carrying. He likes all the women, no matter what they wear. Alex Maria, he's one of a kind. He jams all the tunes to shock rock their mind. Now early in the morning when the sun first rises, your baby gets up and get all the way live. At 6 a.m. he says time to go. Then he tells all you folks, turn on radios and you open your eyes and you scratch your head. Turn on your radio, get out your bed. I'm here to play music, it's tons of fun. You wanna get on the mic, I'm second to none. I'm a never killer, I'm on KQ 1060 on the dial, the station for you. Well, tell me some more about this odd man because I really wanna know all that I well, can. Well, he's six foot one, really tons of fun. rapping your Joe Baby, you're number one. Young people, old people, short and tall. And when Joe's on the mic, the satisfies up. Well, the clock says 10 and it's time to go. But don't touch that We're gonna get on the mic and rock you again. Joe Bailey is the man that'll make you bump. And next on the mic's in Baxter Bump. Come on, yeah. Rock it out. Then Baxter. Mr. Funk is here to take you for a ride. Gets you in the groove, makes it cool outside. Getting ready to bust off, so you better climb aboard. When it gets in the air, it's gonna give you a reward. Playing rhythm and rock, pop funk and the blues. That funk is same, seems to get in your shoes. He's one of a kind, likes to take his time. Down the rhythm of the city to relax your mind. As I was coming from work, I was on a lunch break. Me and my buddies wanted to have some steak. Ed Hamilton was coming, playing all the like tunes. I said, music like this on a mid-afternoon. The beat that was stopping made me wanna sing along. So my partner cut the volume up and playing it real proud. We drove to the rest, I'm really dumping the beat. My partner hollered out, man, forget that me. Oh, we go to the mall and pick up some earphones. I need a beat like this to make my day go on. So we got the info, stop at the fast food. When I made it back to work, I was in the right mood. As I walked in the door, everybody looked amazed. When I grabbed the secretary, she just stared in the desk. She said, I know you're not going to work looking like that. I said, you, baby, is where it's at. <laughs> rock it out. A little after on a Friday afternoon, kicking back in my bed, just listening to it news. He had me patting my feet together, rocking my head, rolling over on my tummy and dancing in my bed. At six o'clock came, he was jamming to the beat. When the bitches dropped my mind up, I jumped into my feet. heard him talking to everybody about what's going on this week. Play one of Slick Rick's song, dedicated to the So all the girls everywhere would turn the radios low. Slick Rick, oh Rick dude, who you talking about? Now when the music started bumping and the phone began to ring and all the girls from everywhere said, Play it again. And then the instrument replays immediately on the Slick Rick rocking the way like he just don't care. He was playing the latest sounds of 1982, jamming all of the beats that they wanted him to. He started at 2 and jammed to 705. Then the last song he played, it was all the way live. Don't quite remember the words, but the song I think I can. It was Get Down, dedicated to the madman. like to tell you a story about another DJ who gets all the glory. The madman is here, and there is no doubt that when he gets on the mic, he'll make shout. He's 7 to 12, he rocks the whole band after the show. He really is a cool caddy when he's on the turntable and he starts to spin. Then the people call him up and say, play it again. He says, sure, I'll play the song if you wait till next hour. Just listen with your ears turn on the power. Hey, the that kick, and I want to have that bass turned up to music and really start to blast. I am the madman men want to be. All the ladies out there see me as the dream while the clock strikes club and it's time to go. For all the young ladies and all the gentlemen, tomorrow night, please have no pity. KQ 1060, the rhythm of the city. Everybody, everybody, everybody, check him out. Now there big, day in this here town. When he comes to us, he just throws it down. Coming to you at 12 midnight, dedicated to the freak. Give him what they like. The soul of the master man. If he can't the bars, then nobody can. He's Mike, Mike, the lightning night. gets on the turntable and shows it's right. I was riding in my car, turned off my stereo, checking out KQ, having system down low. As I turned the music up, it seemed to put me in a touch of rhythm coming out that box, seemed to make me want to dance. Not the ringing of the treble, the thump of the bass. When the keyboards came in, they turned right the whole place. I was rocking in my head. Started swerving in my lane, see the soul of the valley, had me going insane. As when people go out, when other people come on. You see, didn't stop down until he played his song. Hey, hey, I'm just a broken down DJ. Hey, hey, girl, can you hear what I say? Hey, hey, if you listen to the lyrics of my music, hey, hey, I'm gonna show you the way. De Poor Boy Rappers bij langs aan de Webfunk Nights. Uur 2 alweer. door de DJ Rap. En dit is een familie die barst met wat later werkje van ze. We're having fun. Het is 8 over 6 precies. Every dat is hun hit. Nou ja, hit. De bekendste, om eh, eerlijk te zijn dan. 1983 komt dat. Dit komt uit 1984 van die LP. Um, to me dus. To be or not to Bob. Nou, wat slaat dat op? Dat was waarschijnlijk al eh, de eerste, nou ja... Dat je, dat je alcoholvrij moest drinken of zo in 1984. Ik weet niet of het toen al was. Maar eh, misschien lopen ze in Amerika wat, wat voor. Dus vandaar Bob. To be or not to Bob. En dit is de familie Ingram. Dit is Hot Body. Het is kwart over zes. Precies over een kwartiertje, daar hebben we de funkagenda. En om zeven uur dan hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. in de jaren 80. Gail Adams was dat. I love every minute of it. En ik hoop dat uh, dat ook geldt voor dit programma en voor jou dus. <laughs> We zijn nog tot 7 uur. Langs hadden wij een Funk Night iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 op deze zender. En dit komt uit de playlist. Unlimited Touch is dit. Met Good Loving. En daarna hebben we de eh, Funk Agenda. Ja, heel wat. Een weekje of drie, vier bij Langstraat de Funk Night. de Touch komt uit 1983. Dat was Good Loving. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Met de funkagenda natuurlijk. In de Muzentuin in Tilburg houdt Draaimolen aanstaande maandag 22 juli een eh, dansevenement met boordevol house, techno en disco. Dus ja, disco, dan denk ik ook funk natuurlijk. De entree is gratis en je kunt er terecht vanaf 1 uur s middags. Dan aanstaande dinsdag 23 juli kun je voor lekkere disco terecht bij Gin Fizz aan de Oranjestraat 4 in Tilburg. Daar wordt dan de Blauwe Dinsdag gehouden. Begint om 8 uur en de entree is gratis. Maar natuurlijk het grootste evenement in deze regio. Eh, in de regio van Waalwijk is natuurlijk de Tilburgse Kermis. Die kun je ook eh, volgen op eh, onze, ons tv-kanaal, Langstraat TV. Ehm, dat, dat is daar de hele, hele week te zien, denk ik. Ik, ik, ga er even naar Nico. in, als het goed is de hele week te zien. Ja, zwieren en zwaaien. Zwieren en zwaaien, Zwieren en zwaaien van Edwin. Oké. Dus ehm, dat is daar te zien. Als je echt de hele dag wil kijken, want dat zijn dan stukjes wat we doen. Als je echt heel dag wil kijken van Kermis FM, kun je op Ziggo kanaal 44 kijken. Ziggo kanaal 44, dat is, eh, ja. Dat kanaal van Log. Lokaal ja. kun je kijken of op internet. Oké. Dus, eh, maar ja, je kunt natuurlijk gewoon lekker live radio gaan kijken, letterlijk. Ze staan bij de Heuvelse Kerk, staan ze voor de deur. Oké. Dat is radio maken en dan kun je het zien. Dat is, dat is Kermis FM bedoel je? Dat is Kermis FM staat okay. daar. Ja. En eh, die staan er tien dagen. Die eh, zenden elke dag van 12 uur, 12 eh, uur uit tot 1 uur s'nachts. Oké. Dus dat is dat, live. Wat ze eigenlijk elk jaar ook doen, hè? Elk jaar al. dit is het geloof ik het elfde jaar wat ze doen. Oké. Dus, en dat is erg leuk om mee te, om te zien. Ja, lijkt me ook, heel, veel, heel veel achter de schermen, maar dat is letterlijk radio kijken. Dat is radio kijken, ja. Dat kun je gewoon zien. Die zitten gewoon daar gewoon in een, in een soort van glas. Een soort van eh, in glazen huis. In, in cabin. In de cabin, in <laughs> en je ziet overal mensen met die mannetjes van die uh, paarse shirtjes rondlopen, kermis FM. Ja, wat dus, jij eh, nu aan hebt, zie ik niet ook. Ja, ik, <laughs> heb, ik heb een heel stapel in de, in de kast liggen. Dus, Oké. Okay. <laughs> Uh, Mooi. Nou. Nee, die, ik zeg, als je zegt van de kermis overgaat, is van ja, het is weer ruim 200 attracties. Eh, mhm. die er staan. Ja. Dus dat is uh, altijd zelf gezellig. Komend week wordt het wel warm. Dus als je gaat, zorg dat je wat verkoeling en uh, dat je meeneemt. en verkoeling hebt. Ja, dat klopt. Dat zorg, voor je, zorg voor jezelf. Erg eh, uit hand lopen dus, die hitte. Maar het is op zich prima weer. Zeker als je in de laat, latere uurtjes gaat, is het prima weer om de kermis over te gaan. Ja, zeker. Vooral eh, lekker om s'avonds te doen, s'nachts te doen. Nou ja, een, een, zeg maar een funky kermis, zeg maar. Eh, je kunt het eh, overal terugzien, natuurlijk ook op ons kanaal langs staat FM, ook langs staat TV. Je hoort hier op de radio ook al het een kun je het zien, op uh, Omroep Brabant kun je zien. Kijk. Wordt het de hele dag door uitgezonden, dus wat dat betreft... En Kermis FM. Dus, Kermis FM zelf. Zelf, oké. Nou, dankjewel Nico. Ja, graag gedaan hè. nou, <laughs> nou, dat was de funkagenda ook meteen. move over. I, I, I, life. woo, woo, woo. Life. ah ah ah, life, life. Look for me dancing, baby. I, see me dancing. Ah! <laughs> I am the foot stranger. Ride em, cowboy, ride em, ride em. Hot to summer. ass. <laughs> Old oh, dance floor haircut looking sucker, you ain't funny. <laughs> Man, move over. <laughs> dat was toen de hit. En de tweede hit van het album was Boom, There She Was. Daar is ook nog een heel leuke maxi-versie van, die gaan we misschien volgende week draaien. Dit is de LP-versie daarvan. when I'm tonight. Hairston. Ik hoor mezelf niet, nu weer wel gelukkig. <laughs> I Want Your Loving. Had deze meneer ook iets met de BBQ-band eh, te maken? Ik weet het niet, ik ga het voor je opzoeken. I Want Your Loving komt uit 1985. En dit is de Crown Heights of eh, Make Me The One, de mooie Affinity. En een souvenir van Clear. En dan denk ik dat onze tijd erop zit. Voor vandaag dan. En dan hoor je na 7 uur Peter Sterrenburg. be the one, baby. Be the one. Yeah, yeah. Be the one, sweet darling. Be the one. Be the one. I heard you're looking for somebody to treat you right. Oh, baby if you just give me half a chance to get in your life, oh sweet darling, baby, can I talk to you? Cause I'm in need of someone too. Please don't turn and walk away. Cause this could be your lucky day if you make me the one. Ooh, baby, make me your lover, baby. Ooh, sweet darling, make me the one. Oh, yeah, make me your lover, baby. Ooh. I know you're looking for somebody. It's on your face, Ooh, sweet darling that I can, I will fill his place. Oh, yes, I will. If you need a love that's strong, then right here is where you belong. If you give my phone a ring, I will be your everything. If you make me the one, be the one, ooh, baby. Make me your lover, baby. Be sweet, sweet darling. Make me the one. Oh yeah, baby. Make me your lover, baby. Ooh. Whoa. en Pick Me Up. Langs hadden we een zit erop voor deze week. Nico, eh, bedankt trouwens. Ja, graag gedaan hè. <laughs> was gezellig. En dadelijk eh, na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. Die is er nog niet, maar eh, we wachten af. <laughs> Ik hoop niet dat hij in de file zit. Is dat wel zo? Dan kan hij even genieten van deze. Een souvenir nog. Clear and get tough. Ik wens jullie allemaal een heel fijn, fijn weekend een fijne week. En eh, ja, ga lekker naar de kermis. Eh, en zorg dat je genoeg vocht bij hebt, want het wordt 36 eh, graden of zo. Dus altijd zorgen dat je niet uitdroogt. En blijf uit die zon. En wij zijn er volgende week weer vanaf 5 uur op de zaterdagavond. top of de weekend. duck, kid.